Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vietnam is enkele leiders getroffen door een orkaan. Aan het eind van de nacht kwam orkaan Demery aan land... met windsnelheden van zo'n 90 km per uur. Zeker 19 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen raakten dakloos... en veel elektriciteitsmasten zijn geknakt. In de Zuid-Chinese zee zijn tientallen schepen en bootjes gezonken. Volgens de laatste berichten zijn 25 mensen uit het water gered. Of er ook doden zijn geborgen is niet bekend. De sloop van het afgebrande Holland Casino in Groningen loopt wat vertraging op... doordat de kluis sterker is dan verwacht. In de kluis werden het geld en de fiches bewaard. De slopers hebben extra tijd nodig om de constructie te ontmantelen... en daardoor konden geëvacueerde omwonenden gisteren niet terug naar huis. Dat wordt nu komende week. Het Holland Casino in Groningen brandde eind augustus af. De sloop van het pand duurt maanden... en gedurende die tijd moeten omwonenden af en toe hun huis uit. Een Egyptische tv-presentatrice heeft drie jaar cel gekregen wegens immoreel gedrag. Ze besprak in haar programma mogelijkheden voor vrouwen om alleenstaand moeder te worden. Ze vroeg aan mensen in het publiek of ze wel eens hadden gedacht aan seks voor het huwelijk. En ze klaagde erover dat kunstmatige inseminatie niet mogelijk is in Egypte. De presentatrice werd na de uitzending in juli meteen geschorst. En er volgde een rechtszaak met nu dus een vonnis van drie jaar cel. Ze is in hoger beroep gegaan en mag dat na betaling van een borg in vrijheid afwachten. In de Indonesische vuurwerkfabriek waar vorige maand 49 doden vielen was van alles mis. Er werkten drie keer zoveel mensen als toegestaan, er was maar één uitgang en ook maar één brandblusser. De vuurwerkfabriek in Jakarta vloog in brand door een overspringende vonk bij laswerkzaamheden. De eigenaar en de directeur van de fabriek zitten vast. Het weer, het is vanavond bewolkt en er valt af en toe regen. In de loop van de nacht wordt het droog, minimaal rond 7 graden. Morgen af en toe zon, maar ook enkele buien, vooral in de kustprovincies. En het wordt dan ongeveer 10 graden.